We zitten hier in ons cafeetje, in het ambachtje. Als je zin hebt, kan je hier nog altijd een pint komen drinken en eh, mij in actie zien, alhoewel dat het vandaag wel minder actie is. Het, is, eh, het was een stevige dag gisteren, Stijn de Papen en eh, Mark Lennigan. Ja, that's the way of life, zouden, zouden we zeggen. Maar uiteindelijk mogen we toch wel even daarbij stilstaan. En nu gaan we terug verder met de muziek. The Gutter Twins met Idle Hands. are cold They suffer me They drag me under, baby Into your suffering inside zijn we bezig met een ode aan Mark Lanigan. Dit was uh, That Head, That's Head Tattoo. Ja, soms vergeten we hoeveel... Um, ja, ik kan opnieuw beginnen. Soms vergeet je toch hoe, uh, geweldige, hoeveel geweldige muziek er toch is in de wereld. Hè? Hoe dan Mark Lanigan zijn muziek heeft gemaakt, met wie dat heeft samengewerkt, zijn platen, solo. Ongelooflijk. Ehm, bubblegum, hij ging die eigenlijk eh, in 2020 in een AB ging hij die terug eh, integraal spelen en ook cureren in een AB. Ja, helaas door het eh, gekende probleem is dat niet door kunnen gaan. En ja, dat, is eigenlijk, dat ging eigenlijk mijn laatste keer zijn dat ik Mark Lanigan zou gezien hebben. laatste keer dat ik hem heb gezien is op Werchtig 2017. En dan kwam mijn schoonmoeder naar mij, eigenlijk wel een zeer grappig verhaal, kwam ze naar mij. Oh, Nadia, wat een grafstem heeft die man waarop Jasper reageerde. Die is gewoon geweldig. Hier, ook voor jou Jasper, that, eh, Driving That Valley Blues. but don't wanna go up the country. Shame there's nothing to hang it on, except for this wreck that you made of me. A blackbird a morning song, sing along, sing to the end of century. give me some ketamine so I can feel. Mark Lennigan. Ehm, in 2017 inderdaad was hij op Werchter, dan trad hij op in de barn. Eh, dan had hij achteraf een interview met eh, Ilse Liebens. En Ilse Liebens die vroeg aan hem, zeg, maar waarom is uw plaats zo donker? En hij antwoordde, what's dark for you maybe Disneyland for me. Dat zijn woorden dat ik nooit ga vergeten. En um, ja, typeert Mark Lennigan zoals hij is. Hè. Ehm, ja, donker en zeer, zeer zware muziek, maar soms ook wel eh, mooie muziek. Allee, het is altijd mooi natuurlijk. Eh, nog, een plaat van, eh, nog een nummer uit de plaat Blues Funeral, Grace Go Black. of mine blackout artist. Everyone trying to take my Ja, ja, ik blijf in herhaling vallen, maar ja, met Mark Lanigan kun je niet in herhaling vallen. Hè. Nog een klein half uurtje, gaan we verder. Ehm, ik ga ook niet te veel uitleg geven aan elk nummer. Eh, maar ja, weet dat dit... Ehm, dat het diep zit bij mij. En eh, ik vind dit zeer raar. Ik heb dit eigenlijk weinig meegemaakt. Dus we gaan verder met O 2 Sad Disco. Harvey, Mark Lanigan, Come to Me. Next, Twilight Singer. The Twilight Singers met Flashback. If he wanted to dance, he had a face like a mask. Somebody said from the Bible he'd quote, there was dust on the man in the long black coat. Preacher was a talking there's a sermon he gave. He said, Every man's conscience is vile and depraved. You cannot depend on it to be your guide when it's you who must keep it satisfied. It ain't easy to swallow, it sticks in the throat. She gave mistakes in life. Some people say it is true sometimes. You can see it that way. But people don't live or die, people just flow. She went with the man in the long black coat. It's on the water, it's been there since June. Tree trunks uprooted neath the high crescent moon. Feel the pulse and vibration and the rumbling force. Somebody is out there beating home the dead horse. She never said nothing. There was nothing she wrote. Man in a Long Black Coat van Mark Lanigan, cover van Bob Dylan. We gaan nog wat verder eh, met eh, nog wat Mark Lanigan en eh, ook nog wat Screaming Trees. Tot tien uur en misschien een beetje daarover. Dus blijf hangen tot de laatste noot, alsjeblieft. Gravedigger's Song van eh, Mark Lennigan uit de plaat Blues Funeral. We zijn aan het einde. Ik dank iedereen die geluisterd heeft. Eh, ik wens jullie ook gigantisch veel sterkte, maar dat zal wel lukken. Zet gigantisch veel Mark Lennigan op. Stay rock and roll, zou ik zo zeggen. Mark Lennigan doet de groeten aan iedereen daar die we kennen en die we niet kennen. Maak daar ook een feestje van daarboven. En eh, ja, het laatste mocht niet mankeren, hè? Queens of the Stone Age, Song for the Dead. Love you guys, stay safe.